Lot Lewin met het NOS Journaal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op premier Rutte... vanwege het verzwijgen van de leugen van de net opgestapte minister Zelstra. Zelstra stopt ermee omdat hij onder vuur lag... vanwege een verzonnen ontmoeting met president Poetin. Premier-minister Rutte wist daar al weken van. De oppositie wil nu van Rutte weten waarom hij dit niet eerder naar buiten bracht... en waarom hij Zelstra bleef steunen. Rutte zegt dat hij Zelstra de ruimte wilde geven om zelf naar buiten te brengen. De Nierstichting noemt de nieuwe donorwet namens alle patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen een doorbraak. Voortaan wordt iedereen automatisch donor, tenzij iemand aangeeft dat hij dat niet wil. De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66 met een kleine meerderheid aangenomen. De Duitse SPD-leider Martin Schulz legt per direct zijn functie neer. Hij zegt dat zijn partij vernieuwing nodig heeft, zowel wat betreft ideeën als personen. De voormalig voorzitter van het Europees Parlement was nog maar een jaar leider van de SPD. Hij kreeg veel kritiek omdat hij na de verkiezingen aanschoof in het coalitieoverleg en minister wilde worden, terwijl hij in eerste instantie had gezegd in de oppositie te zullen gaan. In april kiest de partijraad een opvolger van Schulz. De Wereldgezondheidsorganisatie neemt extra maatregelen tegen de uitbraak van Lassa-koorts in Nigeria. Dat virus is verwant aan het ebola-virus. In minder dan vijf weken tijd zijn mogelijk 450 mensen besmet geraakt. Zeker 37 mensen zijn overleden. De WHO stuurt extra mensen naar Nigeria om te helpen bij de bestrijding. En ook stelt de organisatie beschermende kleding beschikbaar... en middelen voor laboratoria om snel te kunnen vaststellen... of er sprake is van Lassa-koorts.